Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Eindhoven is vanmiddag een vliegtuig met zo'n 100 evacuees uit Sint Maarten geland. Verder is een team van artsen, bouwkundigen en verpleegkundigen onderweg naar het eiland... om noodhulp te verlenen na de orkaan Irma. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk vliegen morgen na hun bezoek aan Sint Maarten... ook naar Sint Eustatius en Saba. Op Sint Maarten brachten ze onder meer een bezoek aan het ziekenhuis. Huisartsen in Zeeland beginnen een reclamecampagne om nieuwe collega's naar de regio te lokken. Een derde van de Zeeuwse huisartsen gaat de komende jaren met pensioen. Nieuwe artsen komen nauwelijks naar de provincie omdat ze het te ver weg vinden. En daardoor dreigt een tekort aan huisartsen. Zeeland richt zich met de wervingsfilm ook op België. Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat mag gewoon gebruikt blijven worden. Minister Kamp steunt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van het middel met 10 jaar te verlengen. Organisaties als Greenpeace zijn tegen het gebruik van het middel... omdat het schadelijk zou zijn voor mens en dier. Rusland overweegt nog eens 155 Amerikaanse diplomaten het land uit te zetten. Beide landen hebben evenveel diplomaten bij elkaar. Maar volgens minister Lavrov worden de Russische diplomaten bij de VN ten onrechte meegeteld. Doe je dat niet, dan hebben de Amerikanen er te veel en dat zou misschien moeten worden rechtgetrokken. In de Spaanse regio Catalonië begint rond deze tijd een demonstratie voor onafhankelijkheid. Naar verwachting honderdduizenden mensen gaan de straat op om de onafhankelijkheid van hun regio te eisen. Op 1 oktober zouden de Catalanen in een referendum hun stem over onafhankelijkheid van Spanje kunnen uitbrengen. Maar de volksraadpleging is door het constitutionele hof voorlopig verboden. Het weer, vooral in het westen buien, kleine kans op onweer en een stevige zuidwestenwind. Vannacht de opklaringen, minima rond 14 graden. Morgenochtend nog een bui, daarna af en toe zon en een graad of 16. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal, ondanks de regen. Dit zijn de files met wat meer vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Eembrugge 9 kilometer... De A15 Europort Rotterdam, daar is het thomas een voorlopig dicht. Omrijden moet via de Kallandbrug. Op de A15 naar Gorkum bij Sliedrecht West 5 kilometer. A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Ridderkerk 4. De A20 Hoek van Holland Gouda bij het Ketelplein 3 en bij Rotterdam Krooswijk 5.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 with this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake.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 us. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. you girls in here, if you're feeling thirsty, uh, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving.